Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De oppositie heeft kritiek op het mensenrechtenbeleid van minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. Rosentaal wil bondgenoten niet meer op schendingen van mensenrechten aanspreken en heeft het uit zijn beleid geschrapt. De minister wil zich meer richten op landen waar het echt mis is met de mensenrechten. De afgelopen 30 jaar stond het aanspreken van bevriende landen op mensenrechten schendingen zeer nadrukkelijk in het beleid van Buitenlandse Zaken. De oppositie wil dat dat zo blijft. D66 heeft daarvoor een motie ingediend. De VVD vindt het al verbodig.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 Vanochtend wordt aan de kust bij Egmond gekeken of er nog meer buisjes liggen. Aan de Mexicaanse oostkust is een orkaanwaarschuwing afgegeven. De eerste tropische storm van het seizoen raast richting dat gebied. Bewoners van dorpen en steden die direct aan de kust liggen moeten hun huis uit.